Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De fracties van D66, VVD en CDA hebben ingestemd met het akkoord van de drie formerende partijen. Gisteravond zijn de fracties urenlang bijeen geweest om de plannen door te nemen. D66 had nog een paar kleine puntjes, maar partijleider Jette verwacht niet dat dat nog tot problemen leidt. VVD-leider Jessel Gus zei dat haar fractie heel positief was. De CDA-fractie was als laatste klaar, maar had geen grote punten. Vrijdag willen de drie partijen de plannen presenteren. Volgens Haagse bronnen heeft het akkoord van D66, VVD en CDA als titel aan de slag. Werknemers van universitaire ziekenhuizen krijgen de komende jaren 7% meer salaris. Dat is de uitkomst van de CAO-onderhandelingen tussen de vakbonden en de zeven UMC's in Nederland. Behalve salarisverhoging in twee stappen komt er ook een hogere toeslag voor onregelmatig werken en wordt de reiskostenvergoeding uitgebreid. Daarnaast hoeven medewerkers niet langer hun naam te dragen op hun werkkleding... om zo stalking of doxing te voorkomen. In Colombia is een klein vliegtuig neergestort met 15 mensen aan boord. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Vlak na het opstijgen voor een korte vlucht was er geen contact meer met het vliegtuig. De autoriteiten hebben het toestel gevonden en onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren. Het KNMI waarschuwt voor gladheid door de sneeuw die momenteel valt. In het noorden van het land zijn vannacht al meerdere ongelukken gebeurd. In Tiendeveen in Drenthe belandde een voertuig in een kanaal langs de weg. De inzittenden zijn spoorloos. Er wordt met een sonarboot onderzoek gedaan. Ook in het Drentse Nieuw-Amsterdam kwam een auto in een sloot terecht. Het weer. In een groot deel van het land valt dus sneeuw. En op de meeste plaatsen liggen de temperaturen iets onder nul.